ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is definitief. D66 is de grootste geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij kreeg uiteindelijk 29.668 stemmen meer dan de PVV. Dat heeft de kiesraad net bekendgemaakt, die over de verkiezingen gaat. Na de tweets van Geert Wilders over mogelijke fraude bij het stemmen... heeft de kiesraad ook nog maar eens een keer gezegd... dat het proces echt waterdicht is, zegt verslaggever Kees van Dam. Ik zou bijna zeggen met drie cijfers achter de komma. Dat is overigens de gewoonte, beklemtoonde de voorzitter. En dat heeft eh, niets te maken met het eh, gegeven dat de heer Wilders eh, twijfel bij te moeten zaaien over de eerlijkheid. Hij noemde de uitlatingen van Wilders eh, verstorend. Er is geen enkele reden om te twijfelen over de eerlijkheid eh, van de uitslag, want alles is meerdere keren gecontroleerd. De boete voor het verkopen van illegale vapes gaat omhoog. De boete wordt 2040 euro. En dat is 700 euro meer dan nu het geval is. Vapes mogen sinds begin dit jaar alleen nog maar de smaak van tabak hebben. Maar vapes met allerlei fruitsmaakjes gaan nog steeds als warme broodjes over de illegale toonbank. En dat moet eens een keer afgelopen zijn, zegt demissionair staatssecretaris Tielen. Wat we zien is dat toch nog te veel minderjarigen eh, in aanraking komen met veeps eh, vapes via nicotine. En het is ontzettend eh, ongezonde stof en het is ontzettend verslavend. En het is mijn, nou ik zou bijna zeggen, missie om te voorkomen dat eh, jonge mensen in aanraking komen met vapes. En de boete voor de tweede overtreding gaat met 1000 euro omhoog. En tv-icoon Viola Holt is overleden. Zij was decennia lang niet van de buis af te slaan. In de jaren 90 presenteerde ze op RTL 4 iedere middag de 5 uur show. Maar ook daarvoor was ze al bekend. In 1984 stond ze op de cover van een van de eerste Nederlandse Playboys. En dat is nog steeds de best verkopende Playboy aller tijden. De laatste jaren hoorden we maar weinig meer van haar. Vorig jaar ging shownieuws nog langs op haar 75ste verjaardag. En daar zijn ze dit. Ik had nooit gedacht dat ik het zou halen met de manier waarop ik geleefd heb. Ik heb werkelijk alles gedaan wat God verboden aangeboden heeft, bijna alles. Maar het is gelukt. Als morgen afgelopen is, kan ik alleen maar zeggen dat ik een geweldig leven heb gehad. Buitenlandse reizen, reportages, eh, buitenlandse sterren, tv-prijzen gewonnen. Het is klaar. Ik hoef nooit meer op televisie, maar ik vind het wel heel leuk dat jullie nog even aan mij denken. Viola Holt was 76 jaar. Het weer, veel zon vanmiddag, het blijft droog en het is zacht voor de tijd van het jaar. Maximaal 16 graden wordt het. Dit weekend droog met af en toe wat zon. Het blijft ook zacht met opnieuw zo'n 15 graden.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 I chose a life that took me away from you. And I will be forever blue. When you wake up in tomorrow And I'm no longer about me and all the many times you cried and wherever you may wander may good fortune be your guide.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 have tried to hide me Couldn't see that you were so near You know me, you show me everything that I really am And you saved me, you gave me leaving all of the pain behind. van Zandvoort. Dit is ZFM.